uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het dodental door de aardbeving in Mexico is gestegen tot 61. De beving vond plaats voor de zuidkust van het land en had een kracht van zeker 8,1. Daarmee was het de zwaarste aardbeving in Mexico in 85 jaar. Door de beving zijn talloze huizen ingestort. De beving was zo sterk dat hij ook goed voetbaar was in Mexico-stad, honderden kilometers verderop. Hulpverleners proberen voedsel en water bij de slachtoffers te krijgen. De regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De eerste patiënten uit het ziekenhuis op Sint Maarten zijn aangekomen op Curaçao. De patiënten worden opgevangen in twee aparte zalen die speciaal zijn vrijgemaakt. Het gaat om mensen die gewond zijn geraakt door orkaan Irma... maar ook om mensen die al in het ziekenhuis lagen toen Sint Maarten getroffen werd. Orkaan Irma trekt intussen verder richting de Verenigde Staten... In de staat Florida, waar hij aan land komt, moeten ruim 5,5 miljoen mensen hun huis uit. Wielrenster Leontien van Morsel zou in aanloop naar de Olympische Spelen van 2000 EPO hebben gebruikt. Dat claimt haar voormalige arts Peter Jansen in de Volkskrant. Jansen werkte jaren als ploegarts bij onder meer PDM en Vakantsolei. Hij zei in het interview aan Van Morsel EPO geleverd te hebben... en ook zou hij haar hebben laten zien hoe ze het moest gebruiken. Leontien van Morsel is vaker beschuldigd van EPO-gebruik, maar nog nooit betrapt. Ze blijft ontkennen. Gemeenten hebben vier keer over het hoofd gezien dat iemand geregistreerd stond als een mogelijke bedreiging voor de staatsveiligheid. En daardoor konden ze in theorie gewoon een nieuw paspoort aanvragen. Informatie uit het waarschuwingssysteem, waarin die signaleringen worden bijgehouden, wordt soms niet goed overgenomen in de systemen van de gemeente. In één geval heeft iemand die aangemerkt stond als mogelijk gevaarlijk toch een paspoort gekregen. Dat werd na vier maanden weer ingetrokken. Het weer, de komende dag vallen er buien, soms met onweer. In de middag klaart het vanuit het westen op. Het wordt 17 of 18 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee.